en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Desmond die over Groot-Brittannië raast heeft een leven geëist. In Londen werd een man van 90 door een windstoot van de stoep op de weg geblazen... waar een bus over hem heen reed. De storm zorgt vooral in Schotland en het noordwesten van Engeland voor problemen. In het graafschap Cumbria moesten duizend mensen hun huis verlaten... omdat rivieren buiten hun oevers traden. Het leger is ingeschakeld om de wateroverlast tegen te gaan. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen toen een trein op een kleine touringcar botste. De politie zegt dat de buschauffeur waarschijnlijk de waarschuwingssignalen van de overweg heeft genegeerd. De trein ramde de bus aan de zijkant en sleepte hem zo'n 300 meter mee. Naast 14 doden zijn er 10 zwaar gewonden, allemaal inzittenden van de bus. In de trein is iedereen ongedeerd gebleven. De trein was op weg van Jakarta naar de nabijgelegen stad Bogor. Bij een zelfmoordaanslag in Jemen is de gouverneur van de provincie Aden om het leven gekomen. Ook zeker zes lijfwachten werden gedood. De dader reed in de havenstad Aden met een bomauto in op het konvooi van de gouverneur. De verantwoordelijkheid is opgeëist door Islamitische Staat. Aden is de stad waar de jemenitische president Hadi momenteel verblijft. Hij werd dit voorjaar door Sjiitische Houthi-rebellen verdreven uit de hoofdstad Sanaa. De FBI heeft een inval gedaan bij een vriend van Sayed Farouk, de man die woensdag met zijn vrouw een bloedbad aanrichtte in Californië. De vriend zou de wapens voor de aanslag hebben gekocht. Hij woonde jarenlang naast Farouk. Een paar maanden geleden ging Farouk met zijn vrouw in een andere buitenwijk van Los Angeles wonen. Afgelopen woensdag schoten ze in San Bernardino 14 mensen dood. Wat de huiszoeking bij de vriend heeft opgeleverd is nog niet bekend. Het weer, veel bewolking, maar ook nog hier en daar zon. Vanmiddag gaat het op verschillende plaatsen regenen. Er staat een stevige wind, aan zee mogelijk windkracht 7. Vanavond gaat de wind wat liggen en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 ja, onder andere speelde bij Carla Blij, Don Cherry, om een paar namen te noemen. Charlie Haddon natuurlijk op bas, uh, Paul Motion op drums. Kortom, mooie cd, 1984, zeer de moeite waard. Eh, welkom bij Tweede Uur van CFM Jazz. En eh, ja, het is december, eh, de feestmaand zou ik bijna zeggen. Het eerste feestje hebben we gehad. We gaan langzaam op naar het tweede feestje, de kerstdagen natuurlijk. En bij de kerstdagen hoort ook speciale muziek. Onder andere de cd Yuletide Hideaway van Karen Allison. It's Love, It's Christmas. Mm. music low, the world covered white with snow. A kiss that won't let go. It's love, it's Christmas, Jack Frost painting window panes, a sleigh, Santa at the reins, a fire, candy canes. It's love, it's Christmas lovers watching a star. Their dream so near yet so far. It's love, the spirit of Christmas. do do do that do Prachtig door Karen Allison, een nummer van Bill Evans. Eh, het komt allemaal van de kerstcd Yuletide Hideaway, cd uit 2013. Ja, we draaien wat andere kerstmuziek dan in de eh, Sky-zender natuurlijk. Um, Ginger Baker. Het eerste uur heb ik ook een, iets van een drummer gedraaid. Buddy Rich. En nu is de beurt aan Ginger Baker. Die heeft in 2014 een cd uitgebracht. Why. Eh, er staat een heel bekend nummer op. Uh, die gaan we eens even opzoeken waar ik hem heb staan. Ginger Baker. Eh, St. Thomas. zover Sint Thomas van eh, Ginger Baker. Want hij blijft nog een poosje doordrummen natuurlijk. Ginger Baker, bekend uit de Cream. Eh, toch een, eh, ja, een echt legendarische drummer. samen met Eric Clapton, Jack Bruce. Mooie dingen gemaakt. En ook deze, is een aardige cd. Ginger Baker. Komen we terecht weer bij een kerstnummertje. De hoogste tijd voor een kerstnummer zou ik bijna zeggen. En dan heb ik eens gekozen voor Pink Martini... En dan doe ik Snow Globe Christmas. En dat komt allemaal van de cd Joy to the World, Pink Martini. When you went away, the colors all turned brown. Since you've been away, there's a shadow on the town But when I close my eyes You are still around Especially Moss-covered trees Eh, een grappige wisseling zat erin, vond ik. Ehm, het eerste huwelijk van alt-saxofonist Charlie Bird Parker... was niet bestand tegen zijn drang om het in de muziek te maken. Zijn vrouw liet hem gaan... nadat hij had aangegeven dat hij alleen maar als vrij man... een groot muzikus kon worden. Parkers verhouding met heroïne en alcohol bleek lastig te beëindigen. En op 34-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van zijn eh, bijzondere levensstijl... Maar desondanks werd hij een sleutelfiguur in de overgang van de traditionele jazz naar de bebop. En ja, daar ga ik toch iets van draaien, van deze grootheid. En ik heb gekozen voor de cd The Washington Concerts. Eh, Something to Remember. avond van 22 februari 1953 speelde de big band van drummer Joe Timmer... in de club Cavacos op de 8th Street in het noordoosten van Washington. Potts was daar met zijn recorder om een paar opnamen te maken... van de arrangementen die hij voor de band geschreven had. De muzici kregen dus verrassing van hun leven, ook misschien wel de schrik... toen ineens Charlie Parker binnenliep. Parker had eerder op die avond een optreden gemist... en was de stad ingegaan om te kijken of er gespeeld werd... En dat was natuurlijk het geval. Parker gaat uiteraard meespelen met de band... maar zonder dat hij de arrangementen kent. Het is hier dat we iets horen van het genie Parker... Eh, eh, die aan het werk is. Dat kennen we niet van zijn studioopname. Parker had zo'n eh, fabelachtig muzikaal gehoor... en fantastische intuïtie... dat hij hier probleemloos door de arrangementen laveert. Nou, om daar iets van te laten horen... heb ik nog een nummertje van deze geweldige plaat... Roundhouse. meteen een andere grote naam achter. En eh, als je naar buiten kijkt, is het nogal grijs. En Chad Baker heeft ooit het nummer Grey December gespeeld. Shadows past my window dark and lonely forms, memories of a fire become an ember, gray December. Listen, can't you hear it? Sigh restless tread, shapeless dreams. I try hard to remember gray December. Couldn't you play the role lovers do and stay just for this moment? But love wasn't meant for sorrow and lament, so I'll do my dreaming alone. Softly now I see them, lovers' arms entwined shadows of a love I can't remember now an amber gray December Chad Baker, Grey December. Dat is het echt hier vandaag ook in Zandvoort. Grijs en grauw. Dat was het niet vanochtend, maar dat is het nu wel geworden. Eh, over Zandvoort gesproken. Volgende week de 13e. Zet dat vast in je agenda. Misschien heb je het al opgeschreven. De 13e is weer Jazz in Zandvoort in de krocht om half drie middags. En dan verwachten we daar Simon Richter, Johan Clement en Gijs Dijkhuizen. Simon Richter, natuurlijk bekende saxofonist. Uh, eh, concertgebouw, orkest, uh, eh, jazzorkest van het Concertgebouw. Uh, Gijs Dijkhuizen, die heb ik wel zien meespelen bij het Peter Beets trio, als ik me niet vergis. En John Clement, eh, volgens mij is dat een Belgische pianist. Die ook een aantal cd's gemaakt heeft. En ik heb een grote fout gemaakt. Want ik had iets voor hem klaargelegd om mee te nemen vandaag. Van een eh, LP, cd'tje die hij gemaakt heeft. I Remember Johnny Meyer. Prachtige titel. I Remember Johnny. En ik had het klaargelegd op mijn bureau, maar ik heb het thuis laten liggen. Dus dat haal je van me te goed. Dus geen muziek van eh, John Clement. Maar wil je deze mannen, grote jongens uit de jazz, aan het werk zien? 13 december, gebouw De Krocht. Aanvang half drie. Nou, daar moet je naartoe gaan. Dat kan je niet missen natuurlijk. Eh, we gaan rustig door met het draaien van mooie jazzmuziek. Nou, wat wil je nou zulke giganten? Eh, in, de, uh, in Zandvoort heeft Scott Hamilton ook opgetreden. En ik vind het wel weer tijd worden voor een kerstdeuntje. En Scott Hamilton die heeft heel wat kerstdeuntjes geblazen. Have yourself a merry little Christmas. Scott Hamilton. van eh, Scott Hamilton natuurlijk. Eh, ja, ik dacht dat hij september hier eh, gespeeld had, Scott Hamilton. Nou, het kan ook al wat langer geleden zijn. In ieder geval zeer de moeite waard. dan kom ik toch bij een van mijn favoriete zangeressen op het moment. En dat is een dame. En die dame heet Carmen Cuesta. En die is gehuwd met een, een ook een redelijk bekende jazzmuzikant. Een synthesizer, fluit en gitaarspeler Chuck Loop. En zij heeft een heel mooi nummer gemaakt, wat ik eh, heel hoog op mijn lijstje heb staan. En dat, ze heeft meerdere ze heeft cd's gemaakt. Maar ik vind deze, vind ik zelf heel erg mooi. Dreams, Carmen Cuesta Loop. Dat was Carmen Cuesta met het nummer Dreams. Prachtig, prachtig zou ik bijna zeggen. Ja. Beetje sensueel gezongen natuurlijk. En daar moeten we iets tegenover zetten. Iets ouds, iets heel ouds. Iets van Bach. Dat lijkt me wel bij passen op de zondagochtend. Bach. En dan kom ik bij Bella Fleck. Bella Fleck heeft ooit een kerstcd'tje gemaakt. En dan moet ik even kijken waar ik die heb staan. Bella Fleck. Uh, en dan, daar draai van het Bach Christmas Oratorium. En dat is Jingle All The Way, cd 2008. De Bachklanken. En Bella Fleck is natuurlijk een erkende jazz banjo speler. Komt-ie. Fleck en de Flecktones. Jingle All The Way, aardige kerstcd 2008. En dit was een nummertje van eh, Bach. Daar hebben we ook weer wat klassiek gehad natuurlijk, zal ik maar zeggen. Ja, eh, van de week kwam ik ook een cd tegen van een Amerikaanse eh, China Steel, heet ze. Een cd'tje heet Rise. en daar draai ik nummer Paperback van. Ik vond het prachtig. Uh, China Steel, mooi nummer, nieuw. Ja, moet ook wat nieuwe muziek draaien. China Steel, Paperback. was looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dive of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grabbed. But as it came down it so did a weary deer. I thought it was a bird, but it was just a paperback. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, cause I know I'm a mess. He don't wanna clean up. I, got to focus. cause these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it calls. Too much to love, yeah. again today. Looking for a strand to climb, looking for a little hope. baby said he couldn't stay, wouldn't put his lips to mine. He failed in kisses and failed to cope. I, I said, honey, I don't feel so good, don't feel justified. Come on, put a little love here in my void. He said, it's all in your head. I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad, oh, it kills. Cause I know I'm a mess, he don't wanna clean up. I got to focus, his hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving, it works when it calls. Too much, too loud. clean up. I got to focus. These hands are just too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it calls. Too much to love. Hunger hurts, but I want him so bad. Oh, it kills because I know that I'm a mess that he don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving it works when it calls. Too much to love, though. Paperback. Eh, Fiona Apples eh, eh, was volgens mij de oorspronkelijke vertolker ervan. En als je denkt, wat loopt die bas lekker? Ja, dat is Marcus Miller. Dus dat is ook niet de eerste bus die daar de baspartij speelt. een naam om te onthouden. CD om zeker te luisteren. Er staan prachtige nummers op. Paperback vind ik zelf erg mooi. Maar Kuda Had Me vind ik ook een prachtig nummer. En misschien ook volgende keer nog wel iets van daar. China Steel ja, toch weer iets nieuws. Ja, we zitten toch in een nieuwe hoek nu. En dan kom ik terecht bij Kendrick Scott Oracle. En die heeft een cd uitgebracht, We Are The Drum. En daar doe ik het nummer van Touched By An Angel. Cd 2015. twee uurtjes jazz zit er alweer op. Ik had eigenlijk nog aandacht willen schenken aan een fantastisch boek... wat ik van de week tegenkwam. Eh, jazz in Rotterdam. Eh, het is een boek... Het is een boek wat geschreven is door... even kijken wie dat heeft geschreven. Hans Sirikzee, dacht ik. En het vertelt de complete geschiedenis van jazz in Rotterdam. Nou, vandaag ben ik er niet naartoe gekomen. Waar ik voor de volgende keer. En ja, het zit er alweer op. We hebben van alles gedraaid. Oud, nieuw, alles door elkaar. En... Eh, we gaan eh, eigenlijk afsluiten met een, zangeres die het ook die een grote toekomst tegemoet gaat in de jazz. En dat is Cecile McLaurin Salford. En die zingt het nummer van Burt Bacharach. En eh, dat is eigenlijk heel leuk. Eh, Wives and Lovers. Iedereen kent het in de uitvoering van... eens even kijken van... Jack Jones, niet te vergeten. Maar dit is de uitvoering van... hey, heb een klein computerprobleem. Nou, dat nummer houdt u van mij te goed, want ik, ik heb een kleine technische storing op dit moment. Ik weet niet wat er fout gaat. Ja, dit zijn nog steeds de klanken van eh, Scott Kendrick. Oracle. Maar ik wilde wat anders laten horen. Nou, ik ga kijken of het gaat lukken. Eh, ik zei het al, het is, het is een beetje raar einde van het programma. Daar kan ik niks aan doen. Dat is een klein technisch probleempje. Maar ik heb hem gevonden inmiddels. Wives and Lovers. Dat is heel vervelend. Dat gaat gewoon niet lukken. moet zeggen, ik heb een computerprobleem. De computer is vastgelopen. storing is voorbij. Ik wens jullie een hele fijne zondag. Sorry voor het eh, abrupte einde van eh, CFN Jazz deze keer. Maar daarna kun je de volgende keer weer goed. En deze zangeres Cecile hou je voor mij te goed. Ik wens je een hele goede zondag. Geniet ervan. Luister naar mooie muziek. Er is genoeg te doen natuurlijk. En wie weet ga je wel fijn met je nieuwe aanwinsten iets doen. Elektrisch of muziek wat je gaat beluisteren. Een boekje lezen. Heel veel plezier. En tot de volgende keer. dan wenst jullie allemaal...